Die moest in oktober aftreden door een volksopstand. Hij wilde zich na 27 jaar presidentschap opnieuw kandidaat stellen, hoewel de grondwet dat verbiedt. Sinds zijn vertrek heeft Burkina Faso een interimregering en volgende maand zouden er verkiezingen zijn. Langs de Servische kant van de grens staan 70 bussen met vluchtelingen te wachten tot ze Kroatië worden binnengelaten. Daar willen de vluchtelingen met de trein doorreizen naar de hoofdstad Zagreb. Afgelopen dag zijn in totaal 1300 vluchtelingen Kroatië binnengekomen. Alleen diegenen die zich willen laten registreren mogen door naar Zagreb. De rest wordt naar een opvangkamp gebracht. Nu Hongarije de grens heeft gesloten hebben de vluchtelingen hun reisroute verlegd naar Kroatië. De familie van de overleden Taliban-leider Mullah Omar heeft zijn steun uitgesproken voor zijn opvolger, Mullah Akhtar Mansour. Daarmee lijkt een splitsing binnen de Taliban voorkomen. Omars oudste zoon en broer hebben trouw beloofd aan Mansour, terwijl ze eerder zeiden dat ze hem niet steunden. Omar overleed eind juli en een paar dagen later was Mansour benoemd als zijn opvolger. Dat viel bij verschillende Taliban-kopstukken niet goed en er ontstond verdeeldheid. Mansour is een verklaard tegenstander van vredesoverleg met de Afghaanse regering. Hij wil doorgaan met de gewapende strijd tot de gekozen regering is vervangen door een bewind met de islamitische sharia-wetgeving.